Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Scholz heeft een deel van de gevangenen... die gisteren door Rusland werd vrijgelaten, verwelkomd in Keulen. Voor zover bekend zijn er 13 personen aangekomen. Acht Russische politieke gevangenen en vijf Duitse staatsburgers... Scholz zegt dat het goed met hen gaat. Volgens hem was het een emotioneel moment omdat de groep overweldigd is door de emotie dat ze vrij zijn. Ze zouden hebben gevreesd voor hun leven. Bij de gevangenenruil met het Westen liet Rusland 16 gevangenen vrij in ruil voor 10 Russen. De Britse staatssecretaris van Media heeft de leiding van de BBC op het matje geroepen vanwege het schandaal rond presentator Hugh Edwards. Hij bekende deze week kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. Hoewel zijn werkgever wist dat er een onderzoek liep, werden er geen maatregelen genomen. Volgens BBC-topman Tim Davy komt dat onder meer doordat de politie niet vertelde waarvan Edwards precies werd verdacht. De staatssecretaris van Media wil weten hoe de BBC zelf onderzoek heeft gedaan naar Hugh Edwards. Nederland is op de Spelen van Parijs doorgedrongen tot de top 10 in het medailleklassement. Afgelopen avond won Tess Schouten brons op de 200 meter schoolslag. En eerder op de dag veroverden de vrouwen vier zonder goud... en de mannen dubbel 2 zilver op de roeibaan. Nederland staat daardoor met Duitsland op de tiende plaats in het klassement...